Velden met het NOS-journaal. Het urenlange gesprek tussen Rusland en de VS over Oekraïne heeft niet tot een oplossing geleid. Dat zegt een Russische diplomaat die bij het gesprek aanwezig was. Beide landen spraken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Rusland en de VS hadden daar al een plan voor liggen, maar daar kwam kritiek op vanuit Europa. Maleisië gaat eind deze maand opnieuw zoeken naar vlucht MH370. Het toestel verdween ruim 11 jaar geleden toen het onderweg was van Kuala Lumpur naar Peking. Het toestel met 239 mensen aan boord vloog op dat moment ver uit de route boven de Indische Oceaan. Waarom dat gebeurde en waar het toestel is gebleven is nooit duidelijk geworden. Eerder dit jaar werd ook al naar het vliegtuig gezocht op de oceaanbodem. Die zoektocht werd in april gestaakt vanwege het slechte weer. Bij een bedrijf in Weert waar flamingo's en kraanvogels worden gehouden is vogelgriep vastgesteld. Een deel van de vogels is geruimd. Omdat de vogels een belangrijke educatieve waarde hebben... hoeven ze niet allemaal worden afgemaakt. Ze worden wel nauwlettend in de gaten gehouden. De burgemeester van Terneuzen stapt definitief op. Hij had dat vorige week al aangekondigd vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge... wil de burgemeester Erik van Merrienboer nog op andere gedachten brengen, maar dat is niet gelukt. De Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter is woedend dat haar muziek is gebruikt door de regering Trump. Die zette het lied Juno onder een video over immigratiedienst ICE. Daarin is te zien hoe agenten migranten achtervolgen en in de boeien slaan. Carpenter noemt de video op X slecht en walgelijk... en wil dat het Witte Huis haar muziek niet gebruikt... bij wat zij een inhumane agenda noemt. Sabrina Carpenter is een van de populairste artiesten van dit moment in de VS.